De ministers Kramer en Van der Hoeven willen nu beginnen met een proef op kleine schaal onder de wijk Carnisse Landen. Als zich daarbij geen problemen voordoen, kan het hele opslagveld gebruikt worden. Een alternatief plan om de CO2 in een leeg gasveld onder de Noordzee op te slaan noemden de ministers niet realistisch. Europese Commissie is akkoord met de reorganisatie bij bankverzekeraar ING. Brussel keurt ook de overeenkomst goed die ING met de staat heeft gesloten over riskante Amerikaanse hypotheekbeleggingen. Europees commissaris Kroes heeft dat bekendgemaakt. ING voldoet nu aan de Europese regels voor staatssteun en concurrentie, zegt Kroes. Inwoners van zes Nederlandse gemeenten kunnen vandaag naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Het gaat om plaatsen waar een gemeentelijke herindeling is geweest. Zoals het Groningse Oldambt en Zuidplas in eh, Zuid-Holland en in Limburg Venraai en Venlo. De opkomst is tot nu toe wisselend. In Venlo is die ongeveer gelijk aan de andere verkiezingen... terwijl het aantal mensen dat in Zuidplas zijn stem heeft uitgebracht een stuk lager ligt. In het Groningse Oldambt is de opkomst tot nu toe groter dan werd verwacht. De stembureaus zijn tot 9 uur vanavond open. Aluminiumfabriek Aldol in Delfzijl vraagt het personeel 20% van hun loon in te leveren. Dat meldt FNV-bondgenoten. Volgens de vakbond maakt de directie vanmiddag ook bekend nog eens 15 mensen te ontslaan. Aldol heeft last van economische crisis en van de hoge energieprijzen. Het eh, bedrijf schrapte eerder dit jaar al 75 banen en volgens de vakbond is Aldol al tot het bot gereorganiseerd. Het weer, het is bewolkt en vooral in de noordelijke helft regent het.